Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS zegt dat Iran achter de droneaanval zit... op een grote raffinaderij en een olieveld in Saoedi-Arabië. De verantwoordelijkheid van die aanvallen werd al snel opgeëist... door de Houthi-rebellen in Jemen. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... zegt dat daar geen bewijs voor is. En hij geeft Iran dus de schuld van de aanval. Hij ligt niet toe waarop hij dat baseert. Door de aanval heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco zijn olieproductie bijna gehalveerd, met ongeveer 5 miljoen vaten per dag, bevestigt de minister van Energie. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft vanuit de Nederlandse helikopter de orkaanschade op het Bahama-eiland Abaco bekeken. Met een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht vloog hij over het zwaar getroffen eiland. De VN-chef noemde de verwoestingen door orkaan Dorian indrukwekkend. Sinds woensdag leveren 550 Nederlandse militairen noodhulp op de Bahama's. In totaal kwamen op de eilandengroep 50 mensen om door de orkaan. Nog 1300 mensen worden vermist. Bij een achtervolging gisternacht is een automobilist ingereden op twee politieauto's in een poging te ontkomen. Agenten wilden de bestuurder controleren op de A1, maar hij sloeg op de vlucht. Daarbij ramde hij ook twee andere weggebruikers. De politie wist de man uiteindelijk in de Zeeburgtunnel in Amsterdam aan te houden... door hem van de weg te duwen. Vier agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tegen de automobilist. Bij de internationale autoshow IAA in Frankfurt... hebben duizenden mensen betoogd voor meer klimaatmaatregelen. Ze eisten onder meer dat de auto-industrie meer werk maakt... van de productie van elektrische auto's. Volgens de politie waren er zo'n 15.000 actievoerders. Het merendeel was met de fiets gekomen. De politie had delen van de autowegen afgesloten om dat mogelijk te maken. Het weer, het blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 8 graden. De komende dag eerst zonnig, maar in de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief. Dank je wel.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 Well, you might reasonably wonder if any degree of clarity or precision is, is possible in this area, um, given that the phenomenon itself is so difficult to divine. What is a dream, anyway? Where do dreams come from? How are they formed? Do they serve any functions? Do they have any meaning? If they do have any meaning, how do we interpret those meanings? for the past several years, I've been working on a uh, an approach that I think can help answer some of these questions.